Lars Melitsen met het NOS Journaal. Bij de Amerikaanse acties in Venezuela zijn 32 Cubanen gedood. Dat zegt de regering van Cuba. Die heeft twee dagen van nationale rouw afgekondigd. Het is onduidelijk hoe de Cubanen zijn omgekomen. Volgens staatsmedia gaat het om Cubaanse militairen en medewerkers van de inlichtingendienst. Cuba is een nauwe bondgenoot van Venezuela. De Venezolaanse president Maduro, die bij de acties is opgepakt... komt vandaag voor de rechter in New York. Hij wordt in de VS verdacht van het leiden van een Venezolaans drugskartel. De Amerikaanse president Trump heeft uitgehaald naar onder meer Mexico en Colombia. Dat deed hij in gesprek met journalisten aan boord van het presidentiële vliegtuig. Trump zegt dat hij wel oren heeft naar een operatie in Colombia. Het buurland van Venezuela wordt volgens hem gerund door een zieke man die cocaïne maakt en verkoopt. Over Mexico zegt Trump dat het land zijn zaken op orde moet krijgen. Daarnaast dreigde Trump met een tweede aanval op Venezuela. Hij zei dat zo'n aanval volgt als ze zich niet gedragen. Komende dag gaat de kabinetsformatie verder. Informateur Ledgert gaat praten met D66, de VVD en het CDA. De partijleiders zijn er niet bij, er wordt alleen gesproken met hun secondanten. Er zal komende week vooral worden gepraat over geld en samenwerkingsvormen. Rijkswaterstaat waarschuwt voor een drukke ochtendspits. Bestuurders moeten rekening houden met gevaarlijke omstandigheden door sneeuwval. Mogelijk wordt het ook drukker nu de kerstvakantie voorbij is.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 ZFM. van Zandvoort. Dit is ZFM. in a dance all days. We were cool on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do, sharing what was true. I said, that's all days love. baby by the hair and pull her close and there, there, there. And take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We would so in place in a dance hall days. We were cool. Uh, Christ. When I, you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true, I said.